een Klomp met het NOS-journaal. Het aantal aangiftes na de massa-aanranding in Keulen tijdens de jaarwisseling is opgelopen tot 379. In zo'n 40% van de gevallen gaat het om seksueel geweld. Dat het aantal fors gestegen is zou komen doordat veel vrouwelijke slachtoffers niet in Keulen wonen, maar daaruit waren en in hun eigen woonplaats aangifte hebben gedaan. Die informatie is nu bij het onderzoek in Keulen aangekomen. De politie zoekt de daders vooral onder mannen van Noord-Afrikaanse afkomst. Voor een groot deel zijn het asielzoekers of mensen die illegaal in Duitsland verblijven. Ook in Hamburg zijn meer aangiftes binnengekomen van aanranding en beroving tijdens de jaarwisseling. Dat aantal staat nu op 108. In Frankrijk is de aanslag herdacht op een Joodse supermarkt een jaar geleden in Parijs. De moslimterrorist Koulibaly schoot toen in de Hypercaché in Parijs vier mensen dood. Na een urenlange gijzelingsactie werd hij zelf door de politie doodgeschoten. Premier Valls sprak bij de supermarkt zijn steun uit voor de Joodse gemeenschap in Frankrijk. Zonder de Franse Joden zou Frankrijk Frankrijk niet zijn, zei de premier. Koulibaly schoot vorig jaar op 9 januari eerst een jonge politieagent dood. President Hollande onthulde vandaag een gedenkteken met haar naam. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Ze verloren de finale van het kwalificatietoernooi in Turkije met 3-1 van Rusland. Alleen de winnaar van het toernooi gaat naar de Spelen. Het Nederlandse vrouwenteam kan zich nu nog plaatsen op een kwalificatietoernooi in Japan dit voorjaar. Het weer, veel bewolking met hier en daar een bui. Komende nacht vanuit het westen af en toe regen bij 3 tot 7 graden. Morgenochtend trekt de regen weg en breekt de zon soms door. In de loop van de dag vallen er buien.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 See you again. We've come a long way, a long way. from where we began. No. gonna be with me for the last one. So let the light guide the way. Yeah. Hold every memory as it goes, and every road. hosted by DJ Malzo. elle, elle, elle zegt, je suis néerlandaise. Global House Vibes with DJ Malzo. Je parle un petit peu français en ik zeg. overlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was, zijn de mijne zijn. Ze leken mix van Doubt, Axelia en Anouk.